Op andere plekken zijn vrachtwagens gekanteld en waaien dakpannen en zonnepanelen van het dak af. Op de A12 bij Den Haag zijn matrixborden die boven de snelweg hangen naar beneden gevallen. En die kwamen niet op auto's terecht. Verderop is een deel van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag voor een deel weggewaaid. Ziet deze voorbijrijdende fan. Zo jongens, daar gaat ons stadion. Wow, holy moly. Helemaal fucked up. Sinds het begin van de middag ligt het OV in het hele land stil. En Rijkswaterstaat roept mensen op om niet de weg op te gaan. Voor behoorlijk wat mensen viel de dagplanning in het water. Ik zou vanmorgen vroeg van Utrecht naar eh, München gaan met de trein. Maar helaas, eh, alle treinverkeer lag er de hele dag uit. Ik ben vandaag jarig, maar helaas door de storm en mijn vriendinnetjes die aan de andere kant van Nederland wonen... kunnen die helaas niet zien, dus Helaas heb ik een hele eenzame verjaardag vandaag met lekker op de bank met een snack en een biertje een filmpje kijken. Waarschijnlijk zorgt Junis tot diep in de avond voor problemen. Pas vannacht gaat het minder hard waaien. Er is ook nog ander nieuws. Een vrouw uit Soest moet 4,5 jaar de cel in omdat ze naar IS-gebied reisde in Syrië. Volgens de rechter is ze schuldig aan het voorbereiden van terroristische misdrijven en deelname aan een terroristische organisatie. Nederland stuurt geweren, kogels, helmen en andere militaire spullen naar Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat ze zich daar moeten kunnen verdedigen tegen de Russen als dat nodig is. Hij gaat ervan uit dat de Oekraïners de geweren ook echt voor hun eigen veiligheid gebruiken. Het kan defensief eh, gebruikt worden, dus als je zelf wordt aangevallen. Maar kan natuurlijk eh, ook offensief gebruikt worden. Tegelijkertijd is er natuurlijk niemand die er in redelijkheid rekening mee houdt... dat Oekraïne een offensieve aanval begint. Eh, men is daar als de dood dat het eigen land wordt binnengevallen.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 Op de A2 is bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Er is daar maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem is de linker rijstrook dicht. Daar is schade ontstaan aan de borden langs de weg. Vanaf Badhoevedorp is de vertraging een kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart zijn diverse vrachtwagens gekanteld. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Badhoevedorp is de vertraging 25 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen de Koentunnel en Landsmeer...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 De storm leidt ook tot schade, er zijn vrachtwagens gekanteld, daken weggewaaid en bomen omvergeblazen. Minister Kuipers beraadt zich over een tweede booster voor 70-plussers en mensen met kwetsbare gezondheid. Hij zegt dat als tot die booster wordt besloten, de vaccins op korte termijn kunnen worden geleverd. En de leider van de Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne... heeft de bevolking opgeroepen naar Rusland te vluchten. Volgens de pro-Russische leider treft Oekraïne voorbereidingen voor een inval. Oekraïne heeft nog niet gereageerd... maar noemde verhalen over zo'n aanval eerder Russische desinformatie.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 Ah, ah, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, can get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox. Cause I know you don't care what my middle name is I'm gonna be naked and well, you're wasted, wasted. You, you, you, you Listen how it's I'm in love With this song So just hush Baby said I've heard enough How, how, how, how that some shots.